Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer kinderdagverblijven en BSO's gebruiken trucjes om extra geld te verdienen. Ze laten ouders betalen voor dagen dat hun kind niet naar de opvang kan... bijvoorbeeld vanwege een verbouwing... Ouders merken daar in principe weinig van in de portemonnee... omdat ook hun kinderopvangtoeslag dan weer wat hoger wordt. Mijn economiecollega Anna maakte dat ook mee. Het leek een soort win-win situatie, maar ik dacht wel, eh, wat is hier aan de hand? Want ja, ik krijg als ouder wel voor die twee weken kinderopvangtoeslag... waardoor het voor mij eh, wat goedkoper blijft. En dat ben ik toen helemaal gaan uitzoeken en toen bleek, eh, die constructie mag niet. Want ja, je ontvangt toeslag over uren waarop je je kind helemaal niet naar de, naar de kinderopvang brengt. Toch doen kinderdagverblijven het, omdat het voor het ministerie moeilijk te controleren is... of er misbruik van wordt gemaakt. Israël denkt eraan om de tunnels die Hamas onder de Gazastrook heeft gegraven... vol water te pompen. Dat schrijft een Amerikaanse krant. Israël denkt dat de strijders van Hamas in die tunnels zitten... die van daaruit onder meer aanslagen voorbereiden. Premier Netanyahu moet er nog over beslissen en dat is niet makkelijk. Hamas zou er namelijk ook nog gijzelaars vasthouden. steeds meer mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning... zijn eigenlijk kansloos, zegt de Volkskrant. In veel gemeenten krijgen bepaalde groepen voorrang. Bijvoorbeeld mantelzorgers, leraren of statushouders. Anderen vissen daardoor achter het net. Ook als ze al jaren op een wachtlijst staan. En de pakketjes vliegen je deze tijd weer om de oren. Sinterklaas cadeaus, kerstcadeaus. Een boel mensen slaan lekker in. Bij PostNL is het vandaag op pakjesavond een van de drukste dagen van het jaar. Maar de sorteercentra zijn erop voorbereid, zegt de post. En vooral de pakketjesbezorger. We zijn natuurlijk al begonnen met, eh, in het begin van het jaar met het aannemen van extra personeel. Eh, ook goede afspraken gemaakt met onze grote webwinkels. Die hebben nu ook de pakketten voor en vooral het weekend na Black Friday aangeleverd. Daardoor is er een goede spreiding gekomen. En dat heeft ervoor gezorgd dat, eh, dat het dit jaar enorm goed gegaan is. En daar zijn we ook enorm trots op. Nou, ben jij natuurlijk net diegene wiens pakketje nog niet is bezorgd. Dan ben je een uitzondering. Volgens PostNL zijn echt bijna alle pakketjes de afgelopen tijd in twee dagen afgeleverd. Het weer nog veel grijs en regen of motregen.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 Want ome Jan loog tegen iedereen, behalve tegen mij. Ik zei maar waar is die helikopter dan, ome Jan? Hij zegt, nou, boven het logeerkamertje waar jij altijd logeert... bij mij en bij oma, daar staat hij op het dak. Tussen die twee schoorstenen. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. En lag ik s'morgens te slapen in het logeerkamertje. Dan maalde mijn oma altijd koffie met zo'n ouderwetse handmolen tegen de muur aan. Hè? En dan werd ik wakker van dat geluid en dan hoorde ik... En dan dacht ik, jezus, oma Jan stijgt op. En dan maakte ik Kareltje wakker, die neef van mij, die daar ook vaak logeerde. En waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. En ik zeg, hoor je, oma Jan die gaat naar zijn werk, joh. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. Ze kwam oma Jan wel eens thuis op zijn Berini M21. Dan dacht ik altijd, had zo'n oude Brini had hier. Dan dacht ik altijd, hé, hey, de helikopter zal wel stuk zijn. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Sinterklaas, daar heb ik in geloofd, jongen. Sinterklaas. Tot mijn dertiende heb ik in Sinterklaas geloofd. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel Atheneum. Elle lange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen. Met een grote verlanglijst erbij. Met op nummer 1 een lassiehond. Punt. 2 niks. 3 niks. 4 niks. 5 ZOZ. Al achterop stond geen gelul, een lassiehond. Punt. En om mijn liefde voor dieren te bewijzen... zette ik elke avond naast mijn schoen een grote Emma water neer... en tien van zulke joekels van winterpenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. nou, en op een dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas toen mijn moeder opeens tegen mij zei... Harry, kom eens naar de keuken, jongen. Ik heb je wat vervelends te vertellen. En ik baalde, jongen. Ik baalde. nog steeds, als ik iets vervelends te horen krijg... ga ik altijd in de tegenaanval, want ik wil het niet horen. Had ik toen ook al die karaktertrekken. Dus ik zei meteen, toen ik in die keuken stond... zei ik meteen wijzend op de pannen op het fornuis... Gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer penenuien. ik zeg, waarom eten we eigenlijk voor Sinterklaas... elke dag eigenlijk penenuien? Nou, zegt mijn moeder, dat wou ik eigenlijk uitleggen, Harry. Ik zeg, hoe zit dat dan? Ze zegt, ja, Sinterklaas bestaat niet. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik had 13 jaar in die vogel geloofd. En dat hij niet bestond, dat kon ik nou niet geloven. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier met een meid erop en een staffenschimmel tussen zijn poten. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zei mijn moeder. Dat was ome Jan. Nou, ik was links, jongen. Ik ging schreeuwend die keuken uit. Ik kom huilend de voorkamer binnen. En ik zeg tegen mijn oudere broer Paul, die zal een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt... Hè, zijn we eigenlijk van die geile penenuien af, 106.9 ZFN There is a way to see the lights where we show.